Goedemiddag, ik ben Casper Meijer en dit is het nieuws van NOS op 3. Twee dagen na de rellen in Paramaribo is het weer rustig in de hoofdstad van Suriname. Wel is de binnenstad nog steeds afgesloten voor verkeer... en wordt de zwaar beschadigde Nationale Assemblée bewaakt. Vrijdag liepen demonstraties tegen de regering uit de hand. Het parlementsgebouw werd bestormd en winkels werden geplunderd. Het is de vraag hoe het nu verder gaat, want de onvrede van Surinamers blijft groot, zegt correspondent Nina Jurna. Alle aandacht gaat op dit moment toch vooral naar de rellen en naar de vernielingen. En weinig mensen hebben het nu weer nog over die onvrede. En de vraag is ook van, ga je in deze situatie meerdere protesten plannen, zoals de bedoeling ook was? Kom niet meer naar de binnenstad van Den Bosch. Die oproept de gemeente van de tot Oeteldonk omgedoopte stad. Op Twitter vraagt ze mensen ergens anders naartoe te gaan om te feesten. Maar ook op andere plaatsen is het druk. Een kostbaar ongelukje op een kunstbeurs in Miami. Daar stootte een vrouw een beeld van kunstenaar Jeff Koens om. Die maakt van die ballonachtige, felgekleurde opblaasdieren. Zo'n blauwe beeldje kost bijna 40.000 euro, maar de vrouw hoeft het niet zelf te betalen. Dat doet de verzekering. Voetbal dan. In de strijd om de titel heeft PSV punten laten liggen. Ze kwamen op bezoek bij FC Utrecht, maar bleef gelijk commentator Armand Afserolu zag het gebeuren. In de kampioensjaren van PSV was het altijd zo dat je dan in de 90ste minuut of in de 93ste of in de 94ste scoorde Luc de Jong altijd. En dacht je, hoe kan dat nou? Winnen ze toch weer in de extra tijd? En juist dat heeft PSV dit seizoen niet. Het is geen kampioensploeg. En deze ploeg uiteindelijk we gaat de titel ook niet pakken. Weer aan verrij opgelopen in de titelrace. PSV weet niet te winnen in de Galgenwaard van FC Utrecht. Het eindigt hier in 2-2. Eerder vanmiddag versloeg Heerenveen. Cambuur met 2-1. De wedstrijd Ajax-Sparta is net begonnen... en vanavond neemt Excelsior het ook nog op tegen NEC. Dan nog het weer.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 Ben aan het dromen, je zit in mijn auto en voel me bevrijd. Daarin zit mijn leven, ik heb alle tijd. Je zit zonder zorgen, nergens aan denken. Even maar stoppen, om bij te tanken. Flitsende lampen, een motor die draait.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 I know you're gonna dig this. place out. feelings that we kept so well hidden. Where there's no competition, and you render my condition, though improbable. It's not impossible for a love that can be unstoppable. But wait, I find lines between fate and destiny. Do you believe in the things that were just meant to be? When you tell me the stories of your quest for me, picturesque is the picture you paint effortlessly. And as our energies mix and begin to multiply, everyday situations they start to simplify.